Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook supermarkten hebben nog last van de sneeuw. Het lukt nog niet overal om alle boodschappen weer aan te vullen of om boodschappen te bezorgen. Vooral in het midden en noorden van het land. In Friesland, Groningen en Noord-Holland geldt ook nog zeker tot zeker 6 uur vanavond code oranje. Het kan ook zijn dat je bestelde pakketje vandaag nog niet komt. De bestelbusjes konden door de sneeuw niet alle webshops bereiken, zegt PostNL. In Rotterdam gebruiken ze trouwens een antieke tram om de rails sneeuwvrij te maken. De 90-jarige tram die normaal in het OV-museum staat is met dit weer zo betrouwbaar dat ze er een sneeuwschuiver op gezet hebben. Het voordeel van deze tram is, is dat eigenlijk de enige voorwaarde is dat die spanning op de bovenleiding moet hebben. En voor de rest helemaal geen last heeft van sneeuw, van ijzel, van opstuivend sneeuw. En eh, die tram die rijdt gewoon. De politie heeft afgelopen week 8139 coronaboetes uitgeschreven. Het grootste deel daarvan was voor mensen die zich niet aan de avondklok hielden. Daar werden bijna 7000 prenten voor uitgedeeld. Hadden er nog meer kunnen zijn? 463 kregen alleen een waarschuwing. Ook vanavond geen voetbal met een oranje bal. Er stonden, er stonden twee eerste divisiepotjes in de planning. Maar net als gisteren zijn alle wedstrijden afgelast vanwege de sneeuw. Over de bekerduels van deze week heeft de KNVB nog geen beslissing genomen. Het is niet meer mogelijk om een kind uit het buitenland te adopteren. Het gebeurt na een rapport waarin staat dat er al tientallen jaren dingen heel erg verkeerd gaan. Zo is bij adoptie soms sprake van kinderhandel of kinderdiefstal. Afstand van kinderen tegen betaling of onder dwang babyfarming en verduistering van staat. Verduistering van staat, het bewust zoekmaken van identiteit en afkomst. Volgens de onderzoekers wist de overheid ervan, maar werd nauwelijks ingegrepen. Mensen die nu nog bezig zijn met een procedure om een kind uit een ander land te adopteren... mogen daar nog wel mee doorgaan, maar er komt wel extra controle. Het weer, het waait nog stevig en vooral in het oosten en zuidoosten valt nog wat sneeuw. Temperatuur ligt tussen de min 4 en de min 6. Morgen is het droog en schijnt af en toe de zon, maar het blijft stevig vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. De A7, de weg Hoorn-Den Oever, is nog altijd in beide richtingen dicht...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 All the moment the truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're het tweede uur van ZFM Lunchroom. Mijn naam is Jan Willem en ik eh, mag vandaag achter de microfoon staan en achter het mengpaneel. Op deze prachtige winterse dag. Ik hoop dat je er net zo van geniet als ik. Dat is, uh, is echt serieus al een reden om dit programma te maken. Is omdat onze studio zit op de Tolweg, op de eerste verdieping. En dan kijk je dus prachtig uit over de daken hier in de buurt, maar ook eh, over de duinen. En dat is echt zo'n mooi gezicht. Dus mocht je nog niet naar buiten zijn geweest en heb je lekker dikke kleren... Nou, dan moet je toch even, ga een kijkje nemen, want het is echt, echt prachtig. Hey, ik ben nog eh, bij je tot, eh, tot drie uur. Met, eh, met wat relaxe muziek. Ik kwam er net achter dat ik in het vorige uur echt heel erg... nou, echt misschien mijn eigen blijdschap een beetje op jullie heb gebotvierd. Met heel veel energieke praten. Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon even lekker aan het ontspannen bent. Omdat je kinderen voor het eerst sinds twee maanden misschien weer naar de basisschool zijn. Of misschien even zo tussen je calls van je werk door. Of misschien heb je gewoon lekker vrij. Dat kan natuurlijk ook. En ben je gewoon even aan het genieten van de dag. Dus ehm, nou, we, doen een beetje, we doen een beetje rustige, rustige nummers. En eh, vannacht was eh, in Amerika de Super Bowl. Het grootste eendaagse sportevenement ter wereld, uit mijn hoofd. Ehm, en eh, ja, daar de halftime show, misschien heb je daar wel eens van gehoord. Dus in de rust, die, die, ja, zo'n wedstrijd duurt uren, want het ligt meer stil dan dat ze spelen, het Amerika voetbal. Ehm, en in de rust, dan is er altijd een enorme show. En ja, dit jaar, het is altijd een grote eer voor, eh, voor artiesten om dat op te treden. En dit jaar was het The Weeknd. Dus eh, we gaan er even naar luisteren. Dit is The Weeknd met Blinding Lights. En je luistert naar ZFM. just a touch. ZFM. You've been chasing shadows in the fault lines of your past. You've been sailing blindfold with your back tied to the mast. Don't give in to bitterness when it's snapping at your heels takes a dream to see it, blood, sweat, and tears to make it real. You got to keep on walking when your heart is sinking low. Keep on walking when you feel like letting go. Keep on walking, cause I know. her crawling to the sea. You can't know the future, that's just the way it has to be. You can't turn the clock back, you can't change what's gone before. But if you just believe it, you can open any door. You got to keep on walking when your heart. pain won't be rewarded when the winds of fortune change. Don't let those snappers and backbiters bring you down. Keep your head together and your good foot on the ground. You got to keep on walking when your heart is sinking low. Keep on walking when you feel John Allen, Keep on Walking. Hier op... Eh, hoor je me? Ja. Hier op eh, ZFM Lunchroom. En eh, we proberen een beetje zo deze lekkere dag door te praten. En ik heb net even gekeken hoe het er nu voor staat. Want het, het ja, het waait nog steeds hard. Eh, het weerbericht zegt uh, oost 3, maar als ik zo naar buiten kijk... dan is het nog wel wat harder. Niet zo hard als gisteren, geen storm meer, maar eh, het is waait nog steeds wel flink. En dat is natuurlijk lastig voor al die fantastische mensen... die ons eh, overal naartoe proberen te brengen. En ik keek net even op mijn telefoon en ik zag inderdaad dat de treinen nog... Ja, dat er nu één trein per uur rijdt, om half, om 34... vanaf Zandvoort richting Overveen. En, ehm, en dat ook de bussen, ja, die rijden of, of niet of met heel veel vertraging. Vanochtend reden ze nog niet. En ze gingen vanaf 10 uur weer proberen om te rijden. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat het toch echt wel een behoorlijke glibberuitdaging is. En, eh, en ik vraag me ook af hoeveel mensen eh, ja, hun huis uit willen. Of je moet natuurlijk echt moeten hè, voor je werk. Of, eh, of misschien voor, om iemand, voor iemand te kunnen zorgen. Dus dan is het natuurlijk heel fijn dat de, de helden van de weg er toch nog voor ons zijn. Hey, en als zoals ik al vertelde, eh, in het vorige uur, misschien had je dat ook al gehoord, misschien luister je al. Ik eh, ben dit weekend in mijn eh, kelder gedoken. En daar kwam ik echt een hele grote bak met allerlei cd's tegen en dat soort dingen. En die heb ik gewoon maar eens meegenomen. En nou, we hebben het erover, over lekker binnen blijven en bij het open haardvuur. Dus, maar er is een artiest die ons toch probeerde te stimuleren om naar buiten te gaan. Nou ja, tenminste, als je echt de hele tekst goed luistert en het verhaal achter de plaat weet... dan is het eh, iets ingewikkelder dan dat. Maar dit is George Michael met Outside. Leuk dat je luistert. Dit is tot drie uur ZFM Lunchroom. En doet hij het? Hij doet het nog niet. Dus ik ga hem even op play drukken. Ah, daar is hij. George Michael, Outside ziet er misschien niet eh, aanlokkelijk uit, maar wel heel mooi. dressed in white Where Are You Now? Ja, dit is, er is eentje die eh, uit die grote stapel uh, cd'tjes komt. Als je even een meekijkt op de webcam op uh, eh, zfm-live.nl... Dan, ja, dan zie je achter me een grote kist staan vol met cd's. Hey, we kijken weer even naar buiten en we kijken ook eventjes naar wat dat gevolgen, voor gevolgen heeft. En in de hele provincie Noord-Holland geldt de code oranje, is verlengd. die zou eerst tot was eerst tot 10 uur vanochtend, toen tot 12 uur. En nu is hij verlengd tot 6 uur vanavond. Dat betekent echt dat je, ja, als je niet de weg op en als je niet naar buiten hoeft... dat het dringende advies is om binnen te blijven. Dus eh, vergeet net even die plaat van George Michael. Ga helemaal niet naar buiten. Tenminste, je kunt natuurlijk wel lekker sleeën en de duinen in. Maar niet, eh, niet fietsen, niet rijden. Want eh, nou ja, ik las net ook al dat er sinds zaterdag 11, meer dan 11 miljoen eh, kilo zout al is gestrooid op de wegen. En dat is alleen maar Rijkswaterstaat. Dus dat is nu niet eens wat hier de gemeente Zandvoort heeft gedaan. Want als je hier ook eh, langs de... Ja, dit is echt fantastisch. Echt om de zoveel minuten zie ik weer een borstelwagen of een pekelwagen voorbij komen... die ja, uit alle macht probeert om maar ehm, ja, de wegen een beetje begaanbaar te houden. Dus dat is hartstikke fijn. hey, ehm, wil jij nou ook een plaatje uitvragen? En zit hij toevallig in die emmer, ja, dan, kan je hem ook gelijk, eh, dan kun je hem ook gelijk komen ophalen wat mij betreft. Maar, eh, want ik, ja, ik weet nog niet helemaal wat, ik, wat ik al die cd's ga doen. Maar eh, laat even weten wat je wil horen. Dat kan via een appje, heel makkelijk, op 023 573 0393. Dat is 023 573 9, 03, zo, 573 0393. 93. En dan kun je gewoon een WhatsAppje sturen. Zet hem gewoon even in je, in je telefoon. Want dan kun je altijd makkelijk met ZFM, met al onze programma's Even chatten en eh, even laten horen wat je ervan vindt. Want we vinden het natuurlijk altijd superleuk om te horen dat je luistert. Dus gaan we door naar de volgende kartonnen single. Oh, dat is ook zo mooi, hè? Dat kun je je bijna niet meer voorstellen in deze tijd van Spotify. Maar ik heb dus ook een hele stapel met eh, kartonnen singeltjes. ik zit even... Ik, zit, ik heb dus net er wat ingestopt en ik weet dus niet wat het is. Oh ja! Hey, gevonden, gevonden, gevonden. Dit is, uh, ja, de, deze intro die kunnen we wel even laten lopen, want die is wel leuk. Ladies and gentlemen, boys... Brick Brothers. It is my pleasure to introduce to you all... Maar ah, dat zeggen ze zelf al. The brightest. No flow. Dit is ZFM Lunchroom. Leuk dat je luistert. The South London Collective Group, known as... Oh, goodness sake, Roger, who is it? This is Big Bro, bro. taking over the show, with this new flow. You need to listen up and feel this. cause we won't quit. When we make them hits yeah. and stack it's flawless, I came for the dough. As soon as I stepped in the door, I see that you hating my glow, the cool, the flow, we soon to blow. We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working a nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to sell the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to catch the major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Schwarzenegger. This is Big Bro, taking over the show. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit. When we make them hits and stack them chips, who's this? It's Dion, I bet you won't forget my name. I probably, maybe, gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to rain. We're doing them platinum things yo, this is J Rock. Uh-huh. And I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice. And now it's only more money and it's more madness. Stock up on a daily basis. We travel so many places. Switching so many tricks, we mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip. But all I wanna know is if these girls is riding the. Uh -huh. the NADI, you didn't think I was coming at ya. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chasing player and it's in my nature. This is Big Bro, bro taking over the show, show with this new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. We make them hits and stack them chips. Who's this? This is Big Bro, bro. taking over the show with this new flow. You need to listen up and feel this, cause we won't quit. Brothers met No Flow. Lekker nummer. hey, wist jij dat als we nu denken dat het, eh, dat het koud is hè, op dit moment... dat het in de winter van 1823 min 20 was... Dat is, eh, ja, dat is dus eh, bijna 200 jaar geleden. Ehm, en toen, ja, toen was het min 20 is gemeten toen in, in, in Halfweg. En ik zat ook even te kijken wat dan in, eh, hier in Zandvoort eh, een beetje de, de temperaturen waren. En eh, ja, dat is, de, dan, dan ga je terug naar de winter van 62, ehm, 63 volgens mij. En dat is zo'n zo'n beroemde winter als je wel eens wat, wat, wat films of documentaires over de Elfstedentocht hebt gezien. Dat was die van Reinier Paping dat was echt ijzig koud. En toen was het, als je dus meet over de hele winter... die loopt van december tot met maart... was het gemiddeld min 3 in die winter. Nou, dat is niet normaal. Ik bedoel, nu hebben we twee dagen kou achter de rug. En eh, nou, ik weet niet hoe jullie vanochtend naar buiten zijn gegaan... maar ik had echt drie lagen thermo ondergoed en weet ik wat aan. Meer details dan je wil weten waarschijnlijk. Maar eh, nu kleden we er ons erop. Maar dat was dus, eh, moet je nagaan, dus maanden achter elkaar in de vrieskou. Kunnen we ons helemaal niet meer voorstellen. Maar het, wat het mooie was toen dat Ehm, het was toen zo koud dat het hele IJsselmeer was gewoon tot op de bodem was het bevroren. En eh, zelfs de zee, eh, daar dreef ijs in. Dus zelfs in de Noordzee. Dus wij al hier op het strand in Zandvoort... had je gewoon ijs waar je over kon lopen. Dus dan kon je de zee oplopen op het ijs. Nou, dat, dat kunnen we ons eh, moeilijk voorstellen, denk ik, hè, op dit moment. Nou ja. Ik ben er in ieder geval heel erg aan het genieten. En het duurt in ieder geval nog tot en met volgende week donderdag. Dus, dus we hebben wel wat. En, eh, en dat deed me een beetje denken aan een, eh, aan een plaat. En dat is wel leuk, dat, eh, dat zit er allemaal in die koffer. Dat is wel een beetje van de tijd dat ik op de middelbare school zat. Zo ergens begin jaren negentig. En toen was er op een gegeven moment een, een, een artiest. Nou, je kan het wel een eendagsvlieg noemen. het is een Nederlandse artiest, Valencia. En zij, hebben toen, zij heeft een, een nummer geschreven dat heet Gaia. En dat gaat eigenlijk over, ja, over de aarde en hoe we ermee om moeten gaan. Dus kijk, in deze tijden van klimaatveranderingen en, en, ja, en, en toch wel de noodklok die daarover wordt geluisterd... en, eh, en eh, ja, hoe we daar allemaal mee om moeten gaan... blijft eigenlijk wel weer een heel eh, ja, actueel nummer. En het is een heel bijzonder muzikaal nummer. Dus we gaan even naar luisteren. Valencia met Gaia. Wat vind je ervan? Heel oud al, hè? Gaia, Valencia. Hey, kijk even naar buiten. Dan is het nog steeds eh, min 5,1 graden. Met een eh, door de harde oostenwind van 5 of 4 heeft de gevoelstemperatuur van eh, min 13. Dus kleed goed aan. Pak je goed in. Zorg dat je oren, je handen en alles, maar ook je ogen zijn altijd heel belangrijk met dit weer. En het sneeuwt ook nog steeds licht. En dat blijft ook nog voorlopig wel even zo. Tot, in ieder geval tot, tot in de nacht. En morgen ziet het er wat beter uit wordt het namelijk droog. Geen nieuwe sneeuw meer, maar het blijft wel lekker koud. En eh, de wind wordt wat zachter. Zo eh, oostwind, eh, oost-noordoost 2. Met een klein zonnetje. Dus dat zou natuurlijk heerlijk zijn. Heb je nog een plaatje? We zijn er nog een minuut of twintig. Wil je nog een plaatje aanvragen of wil je even meepraten hier in de studio van ZFM? Stuur dan even een berichtje naar 023 573 0393. Dat is 023 573 0393 ja, echt winterweer. En volgende week ziet het er helemaal mooi uit. Want dan eh, is het overdag blijft het ook eh, ja, zo rond uh, min 3 graden, ook hier in Zandvoort. En s'nachts echt nogal kouder. In dit weekend is het trouwens te koud, dan is het de min 10 s'nachts. Maar ook overdag dus echt min 8, dus het blijft maar vriezen. Maar dan met een zonnetje. Dus dan, ja, dat, we dan echt een soort van... De Nederlandse Alpen worden we dan hier. Dat ziet er wel, wel heel lekker uit. Nou, en als je dat vooruitzicht natuurlijk ziet... dan is het natuurlijk maar één ding wat je kan doen. En dat is lekker in Zandvoort blijven. Dit is Lisa Loop met Stay. it's all about the money. Heerlijk nummer. Ja, dat was dus één een weer uit die, uh, uit die kartonnen doosjes uit die kist. Dus eh, heb je nou zelf een verzoekje ook? Laat het me even weten. Je kan ook een uh, berichtje sturen naar redactie. Het Zandvoort. Ehm, zo. zfmzandvoort.nl Soms vergeet je dingen. Dat lekker. Hey, we hebben nog een paar nummers te gaan. En ik ben natuurlijk benieuwd wat je wil horen. wat hebben we allemaal klaarstaan? Oh ja, deze is leuk. Mike and the Mechanics. Over my shoulder. Maar goed, we hebben een hele bak met cd's hier bij ons. Dus, uh, dus heb, heb je jouw verzoekje. Ja, dien hem even in. Wil je iets horen uit de jaren 80, jaren 70, jaren 90. De Zero's. Of gewoon het afgeleverde decennium. Of van nu. Dat kan natuurlijk ook, hè. Want die hebben we volgens mij nog helemaal niet gedraaid. Want ik heb echt eh, alles uit de oude doos gehaald. Letterlijk. Dus eh, wil je nou iets anders horen? Laat het me dan even weten. Maar goed, zoals ik al zei. Mike and Mechanics. Over my shoulder. Je luistert nog steeds naar ZFM. En dit is Lunchroom. Fijn dat je luistert. Looking back. leuk. Alles staat altijd op repeat hier. Dus als je er even niet snel bij bent, dan eh, gaat hij gelijk nog een keer. Maar dat waren Mike and Mechanics Looking Over Your Shoulder. En eh, ja, we zitten in de laatste zeven minuten. En ik hoop toch nog een berichtje van de luisteraar te krijgen. Ik hoop dat ik niet al te drammerig klink. Maar we vinden het zo leuk om te horen wie er luistert. En eh, voor wie ik het maak, voor jou dus. dus zit je nou thuis, zit je je huiswerk te maken, zit je Zit je even tussen je calls in van je werk? Of eh, ben je aan het nadenken over wat je vanavond gaat eten? Misschien kunnen wij of eh, de andere luisteraars van ZFM je wel helpen met, eh, met wat tips. Dus laat het even weten. Bel even naar de studio 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Of een mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl hey, we hebben nog een paar plaatjes klaarstaan. Even te zoeken. Hier staat hij. Ja, het is weer uit die eh, midden jaren 90, maar het is een heerlijk nummer. Dit is eh, Mojo. Met de lady. the look in your eyes To you see. You're my delight, lady. I just feel like I En het zit er alweer bijna op. Dus eh, we gaan eruit met, eh, met nog één laatste nummer. En dan moet ik even snel doorpraten. Heel erg bedankt voor het langs luisteren. Dit was ZFM eh, Lunchroom. En we gaan eruit met Snelle, met Thuis. Oh, Dit is Snelle, die andere was Elder Jerome met Roof Garden. Sorry daarvoor. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Jan Willem. Dit is ZFM Lunchroom was het. Geniet van het mooie weer. de stenen van de oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die koudjes door mijn jas waar aan mijn wanten hing. En ongeacht de temp gedurende een hele warme winter. Een de schoorsteen en de geur van eten. Ze had al vijf minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet. Heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat gebeurt als ik het huis weer de Het is als de aankomst in de haven na een lange tijd op zee. Hier staan mijn voeten op de aarde en mijn jeugd op DVD. Lang niet vaak genoeg is deze tijd aan ons besteed. Maar nergens stikt die zon, is de puzzel zo compleet. Ik ben thuis, hier ben ik thuis. niet thuis. Hier is de kust veilig, reinheid, regelmaat in de rust heilig. Of daar waar die van Jan steent, dat ongenoegen vermoedens de beste vergelijking op zijn tijd is. <laughs> Hier is je best doen goed. Liedjes schrijven in de scheur, heel de straat overlast. Zelfs wanneer ik als student alleen de was kwam doen. Of kwam eten als ik nog een stukje maand over had. En ik kan niet onder woorden brengen wat Echt gebeurt als ik het huis binnenstap. Maar het is als de aankomst in de haven. Hallo, Betty Philip. We hebben een verrassing voor je, toch? Ik denk dat het tijd is eh, dat jullie de koffers gaan pakken. Ja. Misschien gaan we wel naar een hele bijzondere plek samen. Ja, dat is wel geweldig. We gaan de koffers pakken. Nou, kom op, hartstikke mooi. puzzel zo compleet, ik ben thuis. <laughs> Leuk verrassen Ja. ik kan niet Echt ben als ik het huis binnenstap. stap. Ja, dat was sneller met thuis. Met een hele bijzondere versie, want er ging van alles doorheen. Maar hey, dankjewel voor het luisteren. Dit was ZFM Lunchroom.